Levi van Eck met het NOS-journaal. De eigenaar van slachthuis Van Hattem in Dodewaard... is door de rechter schuldig bevonden aan fraude met paardenvlees. Hij krijgt een celstraf van 324 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Het slachthuis mengde rundvlees met snijresten paardenvlees... en dat werd verkocht als puur rundvlees. Daarbij ging het om gehakt, maar ook om magnetronmaaltijden. De directeur van 52 moet ook een boete van meer dan 47.000 euro betalen. Het kabinet wil dat asielvergunningen voortaan nog maar drie jaar geldig zijn in plaats van vijf jaar. De verblijfsduur kan daarna nog wel met twee jaar worden verlengd. Vanaf dan kan iemand een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Met het inkorten van de eerste vergunning wil het kabinet asielzoekers duidelijk maken dat bescherming in Nederland in principe iets tijdelijks is. Verder benadrukt staatssecretaris Harbers dat asielvergunningen volgens Europese regels maar een loopduur van drie jaar hoeven te hebben. De hoofdverdachte van de brand in een studentenflat in Diemen... is veroordeeld tot 16 jaar cel. De vrouw liet met opzet thuis brand stichten... om geld van de verzekering op te strijken. Twee medeverdachten kregen 15 en 14 jaar cel. Bij de brand in Diemen in 2017 kwam een man van 27 om het leven. Twee mensen raakten zwaar gewond. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn scholieren de straat opgegaan... om aandacht te vragen voor het klimaat... Volgens een van de organisatoren waren er vandaag in meer dan 60 steden demonstraties. De actievoerders willen een strenger klimaatbeleid van de Britse overheid. Zo zou er onder meer een klimaatnoodtoestand moeten worden uitgeroepen. De Britse klimaatspijbelaars volgen met hun actie leeftijdsgenoten in België, Zweden, Duitsland en Nederland. Het weer, veel zon en het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Vannacht helder, temperatuur dicht bij het vriespunt. Morgen weer veel zon, in het noorden wat meer wolken...